gezegd. Kerry stelde dat de strijd nog jaren kan duren, maar dat de afgelopen maanden de opmars van de terreurorganisatie een voorlopig halt is toegeroepen. Twee pomphouders uit de grensstreek hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen dat de rechter een uitspraak doet over de accijnsverhoging van begin dit jaar. Brandstof is sindsdien over de grens zoveel goedkoper dat mensen en bedrijven in die regio's nauwelijks meer in Nederland tanken. De ondernemers eisen een schadevergoeding. Het kort geding dient begin volgende maand. Warenhuisketen Hema heeft de grootste moeite om Sinterklaas cadeaus die bij de webshop zijn besteld voor 5 december te leveren. Dat staat op de website. De Hema kan niet inschatten hoe lang het duurt. De oorzaak van de vertraging is volgens de warenhuisketen dat de online verkoop veel meer is gegroeid dan tevoren was ingeschat. Eerder vandaag werd bekend dat de Hema vorig kwartaal bijna 15 miljoen euro verlies heeft geleden. De Nederlandse zwemsters hebben bij de WK Korte Baan in Doha goud veroverd op de 4x200 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en Sharon van Rouwendaal noteerden een nieuw wereldrecord. 7 minuten, 32 seconden en 85 honderdste. En dat is ruim 3 seconden onder het wereldrecord van China vier jaar geleden. Het weer. In Limburg wat motsneeuw, verder droog. Vannacht vriest het 1 tot 3 graden. Morgen ook overwegend droog en 1 tot 3 graden boven nul.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 Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so down berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. innovative cause we needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leaded astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave them amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man maybe someday I would understand. Trying to change the time liedje dit, Love Me Harder, samen met The Weeknd. En daarvoor Tiny Tempa en Eric Turner, Ridden in the Stars. hey, um, zometeen gaan we weer terug naar een bepaald jaar. En we hebben zelfs een beetje een categorie gekozen deze week. We gaan namelijk terug naar de jaren 70 disco. En jij mag kiezen welke van deze drie je wil horen. Ga je voor ABBA en Dancing Queen. Oh, zoiets van, nou, rot op met ABBA, man. Ik wil lekker de Bee Gees en Night Fever. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. heb je meer zoiets van... nee, doe mij lekker Earth, Wind and Fire in december, september. Ja, Wat wil je september van Earth, Wind and Fire? Night Fever van de Bee 17 E Tijd voor de uitslag. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, ehm, we hadden het over lichaamshaar. Dat er eh, nu een trend lijkt te komen waarin je je okselhaar moet gaan kleuren. Nou, ehm, de vraag is dan ook deze week. Ik ben trendgevoelig. We gaan eens even kijken wat er terecht is gekomen. Op welke plek. Terechtgekomen op de vierde plek. Ja, die ben fucking trendgevoelig. Ik heb nu flippo's en Scooby-Doo touwtjes. Terechtgekomen op de derde plek. Ik bepaal mijn eigen weg en laat me niet afleiden door een trend. Dat boeit me voor geen zin. Terechtgekomen op de tweede plek. Ja, ik ga in alle trends mee. Dan ben ik weer postzegelverzamelaar dan DJ en... Terechtgekomen op de eerste plek, de apotheose, de plek waar je wil staan als je in de voice van het live staat. Ik ben daar wel enigszins gevoelig voor. Een nieuwe trend heb ik vaak door. Dank jullie wel voor jullie antwoorden via de mail collaard.hotmail.com. Als je toch aan het mailen bent, mail dan meteen even of je of Earth, Wind Fire September wil horen. Of misschien ga je wel voor de Bee Night Fever of ABBA Dancing Queen. Als eh, de jaren 70 disco classic. Welke van deze drie wil je horen? Let me know, collaard.hotmail.com. Wat een tof liedje. Die verscheen afgelopen week ineens in mijn mailbox. Yo, grap, nieuwe Usher, moet je even checken. Samen met Juicy G heeft hij een plaat gemaakt. Super chille vibe, super fijn liedje dit hier nu bij CFM. Don't mind. If you dance on a pole That'll make you a hoe I don't mind When you work until three, if you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. Cause I know how it is. Go handle your biz and get that money, money, money, your money, money, money. You can take off your clothes, long as you coming home, girl, I don't mind. The ballers in here tonight, they gon' buy a hundred bottles. As soon as you shake it, I know they gon' make it colossal in here. Raining is Cause shawty, you thinking them tricks that you do with your body. Got all of these niggas, they crowding around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own, baby. Who am I to judge? Who am I to judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I met you in the club. I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A, shawty, I don't mine. If you dance on a pole, that'll make you a hoe, shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. Cause I know how it is Go handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes long as you coming home, girl. I don't mind. No, oh, I don't. When you get off of work, I'll be ready to go in a Rari. And when we get home, we'll have us our own private party, you know. So I don't worry at all about the things they do or say. I love you anyway. You can twerk while in a split. You racking up them tips. Your body rocking, your booty popping. I'm proud to call you my bitch. They be looking, but they can't touch you, shawty. I'm the only one to get it. So just go ahead, keep doing what you doing. Shawty, I don't know. If you dance on a pole, that'll make you a whole shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money your money, money, money. Cause I know how it is. is. Gonna handle your biz and make that money, money, money. Your money, money, money. Uh-huh. I can take off your clothes. Let's get it. As Long as you coming yeah. home. What Juicy J? I'm just tryna cut her up, tryna bust a nut. Tryna take somebody, bitch, turn her to a slut. Tryna fill my cup, tryna live it up. Throw some hundreds on the ass, walk her out the club. Yeah, uh, lap dance for that first date. Better throw a few bands, that's third base. It's okay if you work late, we can still pawn Party like it's your birthday. We can still party hard in your birthday suit. Knock the pussy out the park like my name Beirut. Shout she just wanna tip, I just wanna see a strip. If you fuck me like you love me, shout you might get rich. Have her own cake, her own place, blowing on gas, no roll aid. When we in the bed, she like the role play. Tell a friend to join in both ways. Shawty, I don't know mind if you dance on a pole. That don't make you a hoe. I don't. mind. When you work until till three, if you leave with me, girl, I know you gotta make that money, money, money. zat er even over na te denken. Deze plaat is eigenlijk heel erg Inception. Want het is nu het einde van deze plaat. En zij zingt All Good Things Come To An End. Dus zeg maar, deze plaat eindigt nu. Dus a good thing has come to an end. Nou, dat klopt dan. Maar als je het nou een kutplaat vindt... als je nu zit aan de andere kant van het radiotoestel... je hebt zoiets van, ja, ik vind een nare plaat... dan is hij alsnog geëindigd, terwijl hij gaat erover... all good things come to an end. Dus dan klopt die tekst al meteen niet meer... Dus dan vind je die plaat nog kutter, want de tekst die klopt ook nog eens niet. Want all good things come to an end, maar dit is een bad thing en die komt ook to an end. Dus dat klopt dan niet meer. Snap je? Goed. Waarom ze mij nog vrij rond laten lopen, ik weet het ook niet meer. Nelly Vertade, je hoorde All Good Things Come To An End. En daarvoor Juicy G samen met Usher. Wat een gave plaat, nieuw I Don't Mind. Goed, lieve luisteraar. Het is tijd voor de ultieme jaren 70 classic in de categorie disco. Bam! En met 80% van de stem. Het was echt bizar. Zijn hier Earth, Wind Fire. blij dat ik niet zo hoog zou zingen. Dat zou heel gay zijn. Earth, Winter Fire, ultieme jaren 70 disco classic volgens jullie. En september bij ZFM. Zometeen nog hits van eh, Fox Stevens en ook Clean Bandit komt eraan. Eerst je weerupdate. Vrijwel is het overal vocht. Of vocht? <laughs> Eh, eh, nou goed, het is begin. We doen het wel even opnieuw. Zometeen Fox Stevenson hier bij CFM. En ook Clean Bandit komt eraan. Eerst je update nog. Ehm, vrijwel overal lichte vorst. Ook morgen overdag koud en bewolkt met middagtemperaturen omstreeks het vriespunt. Vrijdag is het bewolkt en in het westen regen. De temperaturen die stijgen tot tussen de 3 en 6 graden. Zaterdag is het vrijwel overal droog, regelmatig zon. En nog iets zachter, in het westen wordt het tot de 10 graden. En aan je verkeersinformatie verzorgd door VID... beperkt tot de A-wegen. De A2, Luik, dicht Zuid, tussen IJsden en Grondsveld. Daar 3 kilometer stilstandsverkeer gaat je ongeveer 30 minuten duren. Komt door een ongeval met een vrachtwagen. En daardoor ter hoogte van Grondveld een wegafsluiting komt door een ongeval met een vrachtwagen. Naar verwachting is de weg om 5 uur morgen weer vrij. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord ter hoogte van knooppunt Leenderheide is een omleiding ingesteld komt door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Keulen volgt Venlo met Glabov. Dat zeg ik, het is ergens uh, heel ver weg. En ter hoogte van Grattem een omleiding ingesteld door diezelfde gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Maastricht kan Ittervoort of Maaseik volgen. Um, tussen Gratum en Sint-Joost daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Um, ehm, duurt 10 minuten. En tussen Sint-Joost en Echt dan weer 2 kilometer stilstaand verkeer. 11 minuten. En een wegafsluiting in verband met, de gekantel, met die gekantelde vrachtwagen. Dus ook tussen Sint-Joost en Echt verkeer volg U16. Ook aan de hand op de A2. De A73 dan nog. Maasbracht, Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkervoort en Kuik. Daar 2 kilometer stilstaansverkeer komt door een eerder ongeval. En de andere kant op de A73 Nijmegen, Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. 3 kilometer verkeer door een ongeval op de aansluitende weg. Dan de Fitsers Op dit moment 5 de A12 Gouda-Utrecht. Dachten van Nieuwegein. Daar bij hectometerpaal 59,7. De A15 Tiel-Nijmegen tussen Echtelt en Ochten, daarbij 138.1. De A15 Maasvlakte-Ridderkerk tussen knooppunt Benelux en Rotterdam, daarbij 55.7. De A27 Utrecht-Gorinchem bij afrit Nieuwegein, daarbij 65.9. Speed voor het melden. En de A28 tenslotte Assen-Groningen bij afrit Vries, hectometerpaal 185.0. Heb je er nou een gezien die niet op deze lijst voorkomt? Meld eh, het aan je medeweggebruiker via fritsers.nl. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Bob Stevenson. What's party gotta do? What? Mark Ronson en Bruno Mars. Don't oh, believe me, just watch. Mr. Props. Nothing really matters. No. Nothing really matters. Oh, you got the feeling that I wanna feel. that I know is real, real take it slow and wait our turn. I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news, and you'll come running to the corner. The Man Who Can't Be Moved bij ZFM. En daarvoor Clean Bandits nieuws, dus samen met Jazz Klein, Real Love. Hey, ehm, een week geleden was ik eh, bij de première van The Hunger Games Mockingjay 1. Een eh, hele marathon aan vooraf gegaan met deel 1 en 2, duurde heel lang. En het was s'nachts tijdens deel 2, of tijdens deel, deel 1, deel 3, ja, hoe je het wil noemen, van de Mockingjay. En ehm, er komt een moment in die film dat het protest echt begint. En dat is na een kippenvel scène waar je echt even kippenvel van krijgt. En dan begint Jennifer Lawrence, die de, stol, die de, de show al stilt op het gebied van acteren, met zingen. Iets waarvan ik niet wist dat ze het ook kon. Ze is grappig, ze is knap, ze kan acteren en ze kan dus ook blijkbaar zingen. En eh, ze zingt daar iets, dat heet The Hanging Tree. En dat wordt steeds groter en steeds mooier in die film. En iedereen in die zaal had een kippenvelmoment. Ook iedereen waarmee ik was, je zei, wauw, dat was wel even een momentje uit die film. En inmiddels anderhalve week verder lijkt het een hit te gaan worden. Want het wordt op radiostations gedraaid. Heel de wereld die praat over dit moment. Misschien ook wel omdat tijdens die film het zo'n kippenvelstuk is... en eh, je daar hele mooie beelden onder ziet. Dus heb je hem ook nog niet gezien... serieus, ga de Mockingjay Part 1 checken. Gewoon die hele Hunger Games trilogie. Die is gewoon heel vet. En eh, ja, het is gewoon kippenvel. En het dreigt een hit te gaan worden. En daar wil ik graag aan meehelpen. Sluit je ogen, behalve als je in de auto zit. Hou ze dan maar lekker open. En geniet van uh, de componist James Newton Howard... met als zangeres Jennifer Lawrence, The Hanging Tree.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 Goed, jongens. Het programma loopt alweer op zijn eind. En uh, zometeen dan heb ik een plaat nodig van jou. De laatste plaat die we gaan draaien in het programma. Dat is namelijk jouw lievelingsplaat. Je mag hem gaan mailen kollaard.hotmail.com. Dat is kollaard.hotmail.com. Of je twittert hem naar ZFM Beachmasters. Hoor je hem zometeen hier als het laatste woord in dit programma. Zometeen nog Madonna en Justin Timberlake. 4 Minutes en eerst Fox Stevens en Sweets. got to do. you got to do to get a drink of soda pop around here? Here, here, here, here. even vier minuten lieg hoor van Rita Ora. I will never let you down. De vrouw die managers en eh, waarschijnlijk ook mannen verslindt alsof het niks is. Nou, is dit nou heel onaardig om te zeggen? Weet je wel hè? over Rita. Goed, Rita Ora hoorde je. I will never let you down. Ook nog Madonna samen met Justin Timberlake. En Timberland schijnt dus ook iets te doen op die plaat. Ik weet niet wat alleen. Four Minutes en ook ehm, daarvoor nog een andere plaat. Moet je even eh, in het systeem kijken. Oh, fuck Stevenson, Sweet Soda Nou, kijk eens. Sweet, sweet! Het was Masters van 3 december 2014. Waarin we aftellen naar het heerlijke avondje dat is bijna gekomen. Avondje van Sinterklaas. Nou, we hebben al de Zwarte Pieter discussie, dus we gaan even geen grapjes maken over komen. Het ijskoud is buiten, we er longpleuris, bronchitis en niet anders na te noemen ehm, longziektes van krijgen. Serious Request eraan komt, hè, dat begint bijna hier op de grote markt in Haarlem. Mensen trendgevoelig zijn en daar zelfs roze oksels van krijgen. Jennifer Lawrence zich toch wel zo langzamerhand begint te profileren als ideale vrouw. Gewoon de chick die je moet hebben. En Rens track wist te vinden die hij wel chill vond.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 VVD-Kamerlid Leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen. Minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samson was eerst niet tegen de winning van schaliegas. De luchtaanvallen op islamitische staat door de internationale coalitie hebben IS aanzienlijke schade toegebracht. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Brussel gezegd. Kerry stelde dat de strijd nog jaren kan duren, maar dat de afgelopen maanden de opmars van de terreurorganisatie een voorlopig halt is toegeroepen.